Dat is van mening dat een vrouw bij de politie in Rotterdam een hoofddoek mag dragen bij haar uniform. Grapperhaus zegt dat dat volgens de geldende gedragscode een hoofddoek niet is toegestaan. De Argentijnse onderzeeër die wordt vermist had technische problemen. Volgens een marinecommandant had de bemanning laten weten dat er kortsluiting was in de accu's. De marinebasis in Mar del Plata gaf opdracht dat het schip naar zijn thuisbasis moest gaan, maar daarna ging het contact verloren. Dit weekend kwamen er signalen binnen via een satelliettelefoon, maar die waren volgens de Argentijnen niet van de vermiste onderzeeër. Voor de intocht van Sinterklaas in Dokkum waren er berichten dat betogers zwaar vuurwerk bij zich hadden. Dat was de belangrijkste reden om Zwarte Piet demonstraties te verbieden, zegt burgemeester Waanders. Of het betogers waren voor of tegen Zwarte Piet wil de burgemeester niet zeggen. Volgens Waanders werd het verbod afgekondigd met het oog op de veiligheid. President Trump zet Noord-Korea op de lijst van staten die terrorisme steunen. Dat maakt extra sancties tegen het land mogelijk. Noord-Korea stond al eerder op de zwarte lijst, maar werd er in 2008 weer afgehaald. Nu zegt Trump dat Noord-Korea er al lang weer op had gemoeten, samen met landen als Iran, Syrië en Sudan. Voor de landen op de lijst gelden strikte Amerikaanse regels voor financiële transacties, wapenleveranties en hulpprojecten. De Nederlandse curlingmannen hebben in de groepsfase van het Europees kampioenschap voor een enorme stunt gezorgd. Oranje versloeg in het Zwitserse St. Gallen titelverdediger Zweden met 9-5. TK St. Gallen duurt tot en met komend weekende. Een week later is het Olympisch kwalificatietoernooi in Tsjechië, waar Oranje een startbewijs voor de winterspelen wil binnenhalen. Het weer, ook vanavond en vannacht bewolkt en regen.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 sì lo so che sei con me, con me Tu mia luna, tu sei qui con me Mio sole, tu sei qui con me see the pretty things in life, all the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into.